Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo in Groningen zijn afgelopen avond een politieagent en een nog onbekende vrouw om het leven gekomen door geweld. Rond 8 uur kreeg de politie een melding van mishandeling in een huis aan de Herenstraat. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. De vermoedelijke dader was gevlucht naar het station van Buffalo. Daar ontstond een schietpartij waarbij een 48-jarige hoofdagent om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond. Hij is gearresteerd. Ook een agente en een omstander raakten gewond. Zij zijn niet in leven het is niet duidelijk of de verdachte een eigen vuurwapen had of dat hij het dienstwapen van een agent heeft gebruikt. De politie in Groningen heeft met verslagenheid gereageerd op de dood van de agent in Buffalo. Gisteravond heeft de korpsleiding de collega's op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Op een persconferentie vannacht betoonde burgemeester Reewinkel van Groningen zijn medeleven. Hij sprak van een verschrikkelijk bericht. Het politiekorps rouwt, Groningen rouwt, zei Reewinkel. Hij heeft de commissaris van de Koningin van de Berg en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op de hoogte gebracht. Er zijn 40 politiemensen op de zaak gezet. Het treinverkeer in de omgeving van Buffalo ligt in verband met het onderzoek tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Amerikaanse basketballer Kobe Bryant heeft een boete van 100.000 dollar gekregen omdat hij een scheidsrechter vuile flikker heeft genoemd. De speler van de Los Angeles Lakers deed dat nadat hij van het veld was gestuurd voor een technische fout. De basketbalorganisatie NBA noemt dat onvergeeflijk. Eerder reageerde de Amerikaanse homorechtenbeweging geschokt. Kobe Bryant, die miljoenen verdient bij de Lakers, liet eerder weten dat hij spijt heeft van zijn uitbarsting. Hij zei niets tegen homo's te hebben. Het weer nog vannacht in het zuiden en westen wolkenvelden.